Waterwalgemoed met het NWS Journaal. In Berlijn heerst een mazelenepidemie. Er zijn de afgelopen maanden net zoveel mensen besmet als vorig jaar in heel Duitsland. Waarschijnlijk hebben immigranten uit voormalig Joegoslavië het virus meegenomen naar de Duitse hoofdstad. Tijdens de Balkanoorlog werden veel mensen niet ingeënt. Door de epidemie leidt in Duitsland de discussie op of ouders hun kinderen verplicht moeten laten inenten. Steeds meer medewerkers van Amerikaanse olieraffinaderijen leggen het werk neer. Onder meer bij Shell in de staat Texas wordt er gestaakt voor betere arbeidsomstandigheden. Zo zouden veel medewerkers structureel overuren draaien. Shell voert namens de Amerikaanse olieindustrie onderhandelingen met de vakbonden, maar dat heeft nog niets opgeleverd. Het is de grootste staking sinds 1980, maar Shell zegt er geen last van te hebben. Niet iedereen staakt en de raffinaderijen draaien op volle capaciteit door. VVD Tweede Kamerlid Mark Verheijen heeft geen onterechte declaraties ingediend in zijn tijd als gedeputeerde in Limburg. Dat concludeert de provincie Limburg die een onderzoek liet doen naar de declaraties. Verheijen heeft zijn werk voor onbepaalde tijd neergelegd omdat hij ervan wordt verdacht dat hij duizenden euro's onterecht heeft ingediend. Ook de integriteitscommissie van de VVD onderzoekt de kwestie nog. De Britse voetbalclub West Ham United onderzoekt of supporters zich schuldig hebben gemaakt aan antisemitisme. Er zijn beelden opgedoken van een groepje mannen die in een metro in Londen een liedje zingen waarin joden worden beledigd. Als de mannen inderdaad supporters zijn van West Ham krijgen ze een levenslang stadionverbod, laat de club weten. Vorige week was er ophef over een groep Chelsea supporters. Die lieten een zwarte man niet toe in een metro in Parijs. Het weer. De komende uren trekken er vanuit het westen weer buien over het land. Soms ook met onweer. Morgen geregeld zon, maar vooral in de ochtend en het begin van de middag ook kans op een bui. Het is morgen zo'n 8 graden.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 Uitsluitend in Engeland verschijnt in 1993 het album Double Exposure van de Crickets. Jerry Allison, Joe Malden en Sonny Curtis hebben voor deze cd een groot aantal Buddy Holly songs opnieuw opgenomen. Enkele weken geleden besteed ik ook al aandacht aan een verzamelalbum met Buddy Holly songs. Vandaag zet ik zijn begeleidingsband in het zonnetje met achtereenvolgens It Doesn't Matter Anymore, More Than I Can Say and Real Alright. There you go and baby, here am I. you me here so I could sit and cry. golly gee, what have you done to me?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 Well, alright, let people know about the dreams and wishes you wish. In the night when the lights are low. Well, alright, well, alright. I oh, will live and love with all our might. Well, alright, well, alright. be alright. Well, alright, so I'm going steady. alright, then people say. the love that comes their way. Well, alright, well, alright. I will live and love with all our might. Well, alright. de drie Buddy Holly songs heet ik je weer van harte welkom bij het tweede deel van Crossroads. Uiteraard ook aandacht voor het album en de act van de maand. In de rubriek Sterren van Toen doen we een duik in de country geschiedenis. En de cover van het origineel. Crossroads. Dit is het favoriete album van de maand. Met eerste single Nos Levantaremos, afkomstig van het album The Medicine Show, neemt Frederik Spicht onze grens mee over naar Mexico met de Latin ritmes van de akoestische gitaren en de mariachi-trompet van Spicht. him in a Mexican bar Smoking single cigars You blew the smoke rings in my face, one by one at an easy pace. And in between the puffs, the spike came out. I don't believe in love, I don't believe in God. I have the devil in my blood. Brother, brother, come. Brother, brother, nos levantaremos. Brother, brother, come across. Tenemos que estar juntos. I am your sister, next of kin. You are my brother, you've always been. I found him in a Mexican bar. Smoking segundo cigars made of dollars shaped of stone, sitting on his of engine And in between the heartless lines, he poured the caballitos. He drank him shot by shot. I saw the devil in his blood. Brother, brother, come across. Brother, brother, nos levantaremos. Brother, brother, come across. Tenemos que estar juntos. same. You can't blame me for your pain. When did your dreams slip through your hands? Every man gets a chance. Every man gets a second chance. Het is inmiddels meer dan 30 jaar geleden dat Jim Ed Brown een album uitbracht, maar daar is verandering in gekomen. Van de 80-jarige zanger is het album In Style Again verschenen. Tried and True is een van de tracks. no need for you to ever search to find somebody new. When the one who loves you most is here, waiting tried and true, you won't ever need to wonder where I am or what I'll do. I've proven myself faithful, tested, tried and true tried and true, like no other, tried and true, my love for you. Oh, I promise that forever you will find me tried and true. I have shown you a thousand ways I love you through and through. And when hard times hit and chips are down, I'll be tried and true. true like no other, tried and true, my love for you. Oh, I promise that forever you will find me tried and true. I have shown you a thousand ways I love you through and through. And when hard times hit and chips are down, I'll be tried and true. And when hard times hit and chips are down, I'll be tried and true. Fresh New Country. Zoals ik bij het draaien van het origineel in het eerste uur al geschreven heb... stond de Stuart Hambleton compositie This All House maar liefst tweemaal op de eerste plaats... dankzij Rosemary Clooney en Shaken Stevens. Er zijn echter nog veel meer versies. Zo namen onder andere Johnny Tillotson, Solomon King, de Stedler Brothers en Brian Setzer de zong op. Onlangs konden daar ook de namen van Deborah Melena en Garth Philipson aan toegevoegd worden. Now ain't need this house need this house no more. got time. house no longer. I'm getting ready to need the saints. This old house once knew my children. This old house once knew my wife. This old house was home to comfort as we fought the storms of life. This old house once rang with laughter. This old house heard many shouts. Now it trembles in the darkness when the lightning walks about. Now ain't gonna need this house no longer. Ain't gonna need this house no more. Ain't got time to fix the shingles. Ain't got time to fix the floor. Ain't got time to oil the hinges nor to mend the window pane. Ain't gonna need this house no longer. I'm getting ready to meet the saints. This old house is getting shaky. This old house is getting old. This old house lets in the rain, and this old house lets in the cold. But my knees are getting chilly, but I have no fear of pain, cause I see an angel peeking through a broken window pane. Now I ain't gonna need this house no longer. Ain't gonna need this house no more. Ain't got time to fix the shingles. Ain't got time to fix the floor. Ain't got time to oil the hinges nor to mend the window pane. Ain't gonna need this house no longer. I'm getting ready to need the saints. This old house is afraid of thunder. This old house is afraid of storms. This old house just groans and trembles when the night wind flings its arms. This old house is getting feeble. This old house is needing paint. Just like me, it's tuckered out, but I'm getting ready to meet the saints. Now ain't gonna need this house for long. Ain't gonna need this house no more. Ain't got time to fix the shingles. Ain't got time to fix the floor. Ain't got time to the hinges nor to mend the window pane. Ain't gonna need this house no longer. I'm getting ready to meet the saints. My old hound dog lies asleep and he don't know I'm gonna leave. Else he'd wake up by the fireplace and he'd sit there and howl and grieve. But my hunting days are over. Ain't gonna hunt the coon no more. Gabriel doesn't ride in my chariot when the wind blew down the door. Now ain't gonna need this house no longer. Ain't gonna need this house no more. Ain't got time to fix the shingles. Ain't got time to fix the floor. Ain't got time to oil the hinges nor to mend the window pane. Ain't gonna need this house no longer. I'm getting ready to meet the same. Janet McGarry is afkomstig uit de Canadese provincie Prince Edward Island, oftewel The Garden of the Gulf. Het album Beneath a Painted Sky is geproduceerd door echtgenote Serge Bernard en hij speelt tevens gitaar en bas. Beneath a Painted Sky, met daarop Teardrops Falling in the Snow, is het elfde album van Jeanette. van de maand. Merle Haggard mag natuurlijk alles. De Outlaw heeft zijn country sporen al lang verdiend. Zette de Bakersfield Country Sound op de kaart en werd betiteld als poëet van de gewone man. Het succes voor Haggard begon in de jaren 60. De Outlaw Puur zang mag zich met recht en reden een notoire vertegenwoordiger van de working man blues noemen. Veel voorkomende thema's in zijn songs zijn dan ook de gevangenis, drank, verraad, zwerven, werk en de liefde. Met Working Man Blues scoorde Haggard in 1969 een nummer 1 hit. De song wordt tot een van zijn beste gerekend, evenals Okie from Muskokie, waar hij in datzelfde jaar ook een nummer 1 hit mee scoorde. De song werd gekozen tot CMA Award Single van het jaar 1969. Crossroads, nummer 1 country hit. It's a big job getting by with nine kids and a wife. Yeah, but I've been a working man dang near all my life, but I'll keep on working. Long as my two hands are fit to use. Drink a little beer that evening, man. Sing a little bit of these working man blues. Well, I keep my nose on the ground work hard every day. Might get a little tired on the weekend. After I draw my pay, but I go back working. Come Monday morning, right back with the crew. I drink a little beer that evening and sing a little bit of these working man blues. Well, sometime I think I'll leave and do a little bump around. Well, my meal's out the window, catch me a train to another town, but I go back to work in.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 We don't take our trips on LSD. We don't burn our draft cards down on Main Street. Cause we like living right and being free. We don't make a party out of loving. But we like holding hands and pitching woo. We don't let our hair grow long and shaggy Like the hippies out in San Francisco do And I'm proud to be an Okie from Muskogee A place where even squares can have a ball we still wave old glory down at the courthouse. And white lightning still the biggest thrill of all. Leather boots are still in style for manly footwear. Beads and Roman sandals won't be seen. And football's still the roughest thing on campus. And the kids here still respect the college dean. And I'm proud to be an Okie from Muskogee. A place where even squares can have a ball. We still wave old glory down at the courthouse. lightning still the biggest thrill of all. And white lightning still the biggest thrill of all. in David Ball is gewoon een slimme jongen. Dat heeft een neotraditionalist in zijn lange, met enige hits en awards gesierde carrière steeds weer bewezen. Een man met talent, country roots en voorgeschiedenis. Hetgeen blijkt via zijn enig jaren geleden uitgebrachte album Sparkle City. David Ball laat zich met zijn warme stem niet op een bepaalde sound vastpinnen. Soms gaat hij met zijn drie begeleiders, de Pioneer Playboys, op de Texas Swing Tour. Dan weer blues en onderweg bewandelt hij verrassende jazzachtige paden. Een goed voorbeeld is Country Boy Boogie... Wie zich een mix van ZZ Top's She Loves My Automobile en de nostalgische Texas swing momenten van BR549 voor de geest kan halen, heeft enigszins een idee van de song. Country Boy Boogie. is still climbing up. Country boy boogie. Country boy boogie. Country boy boogie. A little bit at a time. He pays his rent. The day is due. He might sign on to put the pipeline through. Buy a little trailer. Set up shop but then again, maybe not. Country boy boogie. Country boy boogie presenteert De Sterren van Toen. We gaan terug naar het verleden met een blokje van drie songs. Via deze rubriek doe ik weer een duik in de countrygeschiedenis. Anne Murray is een van de acht Canadezen die 12 februari 2010 de Olympische vlag in Vancouver BC Place dragen tijdens de openingsceremonie van de Winterspelen. Ook Nelly Furtado, Brian Adams en Katie Lang zijn daarbij aanwezig. Katie Lang bewijst al jaren een voortreffelijke zangeres te zijn. Vandaag doet ze dat aan de zijde van Roy Orbison in Crying. could smile that I was over you, but it's true. Waylon Jennings overlijdt 13 februari 2002 in zijn huis in Arizona, na een lange strijd met diabetes. Hij was een muzikale outlaw vanwege zijn aanvallige geest, zijn stijl had altijd wel een rauwe rand. Het bracht hem in de Country Music Hall of Fame in 2001, slechts drie maanden voor zijn overlijden. Eigenlijk was er helemaal niets mis met zijn stijl. Wat mij betreft had iedereen ongelijk en de volgende songtitel Wrong past uitstekend bij die gedachte. picture perfect wedding. We had the whole world at our feet. Everyone thought we were heading down a lover's easy street. We'd have a house out in the country, a picket fence, the whole said our love would last forever. It was written in the stars. Wrong. I should have known it all along. When the future looks too bright, can't be anything dated when she told me we were through. In a while, the heartache faded, and I sky was always blue. I thought my dreams had all come true. Wrong. Wrong. 16 februari 1995 verdient Tanya Tucker een paar gouden albums met titels die meer dan 20 jaar oud zijn. What's Your Mama's Name and Would You Lay With Me in a Field of Stone. En daarmee komt er een eind aan de rubriek Sterren van Toen. Would you lay with me in a field of stone If my needs were strong Would you lay with me Should my lips grow dry Would you wet them dear In the midnight hour If my lips Would you lay with me Would in a field of stone? In my lips should you ask them dear? Would you? de Haan. De meest voor de hand liggende kritiek op de muziek van de Texaanse band Mickey and the Motorcars is het feit dat deze zo oerdegelijk is. Daar is weinig tegen in te brengen, maar of dit alleen maar negatief is kan worden opgevat, is het geval van Mickey and the Motorcars nog maar de vraag. Het is nogal gemakkelijk om het repertoire van Mickey and the Motorcars af te serveren als softe Americana. Anderzijds is het ook voor de hand liggend om hen te verdedigen als echte vaklieden. Hun nieuwste cd, Hearts From Above, verandert de zaken niet wezenlijk. Al moet ik meteen zeggen dat dit nieuwe album het meest rockende is. Long Road to Nowhere. a line whisky met West Virginia Hills. einde van mijn programma vier ik nog even dat ik weer een aantal onvergetelijke momenten heb gedeeld met de luisteraars.